Kasper Meijer met het NOS-journaal. Treinreizigers gaan vanaf 1 januari meer betalen voor losse treinkaartjes. Een ritje in de tweede klas wordt 5,5% duurder. Abonnementen voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject worden juist 2,4% goedkoper. De NS willen daarmee aantrekkelijker maken om vaker de trein naar het werk te nemen. De NS benadrukt dat de totale inflatie veel hoger is dan de aangekondigde prijsstijging. Het spoorbedrijf zegt de komende jaren 100 miljoen euro uit te trekken om de prijsstijging te beperken. Een elfjarig meisje uit Soes dat sinds dinsdag werd vermist... is in goede gezondheid teruggevonden in Bulgarije. Haar vader was bij haar en is aangehouden. Het meisje zou dinsdag met vriendinnen naar hockeytraining fietsen, maar kwam nooit aan politie dacht al snel dat de vader betrokken was bij de vermissing. De man heeft de Turkse nationaliteit. De politie vermoedde dat hij zijn dochter mee zou nemen richting Turkije. Het meisje is ondergebracht bij een Bulgaarse hulporganisatie... en wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar Nederland. De man die in 2018 14 leerlingen en drie medewerkers doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse staat Parkland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De jury pleitte eerder al voor levenslang en de rechtbank heeft het vonnis vandaag bekrachtigd. Op de N50 bij Kampen zijn drie doden gevallen bij een ongeluk dat volgde op een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Aanleiding voor de achtervolging was een geweldsincident in Bedum in de provincie Groningen. De politie kreeg daar aan het begin van de avond een melding over. Een verdachte vluchtte daarna. En nadat de auto van die verdachte was gezien op de N50 zette de politie de achtervolging in.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 You and I I carry with me all my life You and I are more than just a memory yeah. You and I, I carry with me You and I wish you could be there to see the sunshine through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and soon you can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed, you and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life coach.